Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het moet voor morgenmiddag op een rij zetten wat de gevolgen voor de koopkracht zijn van de maatregelen uit het regeerakkoord. En daarmee moet het kabinet een uitsplitsing maken voor verschillende inkomensgroepen. Dat verzoek werd gedaan door de hele oppositie en de regeringspartij VVD en PvdA verzetten zich er niet tegen. Als de brief van het kabinet er is, bepaalt de Kamer of daar genoeg informatie in staat om overmorgen het debat over de regeringsverklaring te laten doorgaan. Misschien wordt het debat uitgesteld tot volgende week. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn stem uitgebracht. Romney stemde samen met zijn vrouw in zijn woonplaats Belmont, een voorstad van Boston, Massachusetts. Hij ging daarna op weg naar Ohio en Pennsylvania voor de laatste campagnebijeenkomsten. President Obama stemde twee weken geleden al in zijn thuisstad Chicago. Hij wilde daarmee het vroeg stemmen bevorderen. Zijn vicepresident Joe Biden stemde vandaag in Delaware. De politie heeft in het hele land invallen gedaan in hennepkwekerijen. In 40 kwekerijen zijn in totaal 11.000 hennepplanten ontdekt... met een straatwaarde van meer dan een miljoen euro. Tot nu toe heeft de politie 20 mensen aangehouden... en onder meer auto's en 100.000 euro in contanten in beslag genomen. De politieactie richt zich verder op het vervoer van hennep. Langs verschillende snelwegen bij de grens is de politie bezig met controles. De drugsactie duurt nog de hele dag. De gemeente Maastricht zegt tonnen minder aan parkeerboetes binnen te krijgen sinds de wietpas op 1 mei is ingevoerd. Er zijn sindsdien 4000 parkeerboetes minder uitgeschreven vergeleken met dezelfde periode jaren voor. Voor de invoering van de wietpas bekeurden controleurs vooral buitenlandse auto's die geparkeerd stonden, verkeerd geparkeerd stonden bij coffeeshops. Nu de buitenlanders niet meer naar Maastricht komen om hun wiet te halen, merkt de gemeente Maastricht dat in hun kas.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 I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. 106.9 ZFN it, oh, oh. I can feel it, oh, oh, oh, oh, yeah. You know I said it's true. I can feel the love, can you feel it too? I can feel it, oh, oh. I can feel it, oh, You know I said true. I can feel the love, can you feel it too?